Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Groot-Brittannië benoemt Tim Barrow Unie. Het is een doorgewinterde diplomaat. Hij was eerder ambassadeur in Moskou. Barrow gaat een sleutelrol vervullen bij de gesprekken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij vervangt Evan Rogers, die gisteren plotseling opstapte. Rogers vond dat de Britse regering niet goed had nagedacht over het vertrek uit de EU en geen goed onderhandelingsteam had samengesteld. Vorige maand waarschuwde hij dat de brexit wel tien jaar kon gaan duren. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de militair die een gewonde Palestijn doodschoot gratie krijgt. Vandaag oordeelde de rechtbank dat de sergeant schuldig is aan doodslag. Hij kan tot 20 jaar cel krijgen. De militair schoot in maart een Palestijn door het hoofd die zwaar gewond op de grond lag. Even daarvoor had de Palestijn een andere Israëlische militair met een mes aangevallen. De Duitse politie heeft in Bochum bij toeval een mogelijke garagebox van de Nederlandse Audi-bende gevonden. De bende pleegt al een tijd vooral in Duitsland plofkraken en gaat er daarna vandoor in snelle Audi's. De eigenaar van de garagebox opende de deur omdat de huur al tijden niet was betaald. Binnen vond hij een in Nederland gestolen Audi RS5, nummerborden, zuurstofflessen en chemicaliën. Bij de voedselbank in Huizen is een kilo cocaïne gevonden tussen de bananen die ze wilden uitdelen. De voedselbank had het fruit gekregen via een inzamelingsactie van de regionale omroep NH, die ook meldde dat de cocaïne was gevonden. De partij Bananen was eerder door de politie onderschept in Antwerpen... omdat er 1800 kilo kook bij was verstopt. De politie had de drugs eruit gehaald, maar was daarbij 1 kilo vergeten. Daarna liet de politie de partij Bananen doorgaan naar een bedrijf in Medemblik...